stonden Nadal en Djokovic ook al tegenover elkaar in de finale. Toen won Williams en de Australische Samantha Stozer. Het weer, de dag begint zonnig, maar in de loop van de ochtend raakt het bewolkt en volgen vanuit het zuidwesten buien.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 Vandaag precies tien jaar geleden. In Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld was een speciale kerkdienst om de slachtoffers van de door Al-Qaeda gepleegde aanslagen te herdenken. In Den Haag is vanmiddag een herdenkingsdienst in de Kloosterkerk waarbij premier Rutte aanwezig zal zijn. President Obama bezoekt later vandaag de herdenkingsdiensten in Pennsylvania, Washington en New York. Het onweer van gisteravond heeft vooral tot problemen geleid in de regio Utrecht. Bij Bunnik kwam een boom op het spoor terecht en er waren tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast. Rond 9 uur gaf het KNMI een waarschuwing voor zware onweersbuien. Die trokken van Zeeland naar het noordoosten. Op sommige plaatsen telde het KNMI 800 bliksemflitsen per 5 minuten. In de gemeente Westland is een Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Het bouwwerk werd gevonden in het dorp Maasdijk toen een stuk riolering werd weggehaald. De gemeente dacht tot nu toe dat er alleen een fundering van een verdedigingswerk lag, maar nu blijkt een hele bunker te zijn. Het is nog niet duidelijk wat er met de bunker gaat gebeuren. De Arabische Liga zegt dat er een akkoord is bereikt met Syrië over het doorvoeren van hervormingen. De maatregelen moeten een einde maken aan het geweld in het land. Het regime van president Assad slaat de protesten tegen het bewind met harde hand neer. Volgens de Liga is er een tijdschema vastgelegd, maar verdere details zijn niet bekendgemaakt. Diverse media melden dat is afgesproken dat er over eigenlijk drie jaar een meerpartijensysteem in Syrië is. Het weer, heerst droog en zonnig